Michel Koenen met het NOS-journaal. In Afghanistan is een Nederlandse NAVO-militair gewond geraakt aan zijn arm. Dat gebeurde bij een schietoefening in het noorden van het land. Hij is geopereerd en wordt overgevlogen naar Nederland. De marechaussee onderzoekt wat er precies is gebeurd in Afghanistan. Ministeries doen vaak veel te lang over het beantwoorden van WOP-verzoeken. Ook geven ze de informatie vaak helemaal niet, meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. Bij twee derde van de verzoeken wordt de termijn van acht weken overschreden. In de meeste gevallen wordt een WOP-onderzoek gedaan door onderzoeksjournalisten of belangenorganisaties. Rijkswaterstaat heeft vandaag zeker 4,5 miljoen kilo strooizout gebruikt. Er staan ruim 500 strooiwagens en 350 sneeuwschuivers klaar vanwege de sneeuw en de verwachte gladheid. Rijkswaterstaat heeft ook voor het eerst gebruik gemaakt van een volledig elektrische strooiwagen. En Weerplaza waarschuwt nog voor verraderlijke gladheid. Rapper en zangeres S10 heeft dit jaar het popstipendium gekregen. De prijs voor veelbelovende popartiesten en bands. s den Hollander van 21 kreeg de prijs op de digitale versie van Eurosonic Noorderslag. Ze rapt in haar teksten onder meer over haar psychische problemen. En met de prijs wint S10 10.000 euro. De jury hoopt dat ze daarmee kan werken aan haar bekendheid buiten Nederland. En dit jaar wordt er geen popprijs uitgereikt op Eurosonic Noorderslag. Dat is allemaal vanwege de coronacrisis. De organisatie noemt het nu niet gepast om wel zo'n prijs uit te reiken. Het weer nog, de sneeuw die trekt langzaam naar het oosten. Vrijwel overal valt 2 of 3 centimeter. Plaatselijk kan het glad zijn. En nou, vannacht gaat het in de kustprovincies dooien. In het oosten is er ook morgenochtend nog kans op sneeuw en gladheid.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 I hear you crying, there will be no more tears. One day, you got to keep on, keep on, keep on. To open our minds to the possibilities of expression. Este es el ritmo de Latinoamérica. Este es el ritmo de Latinoamérica.